Daardoor stemden in de Eerste Kamer 38 senatoren voor en 37 tegen. Tot laat in de avond bleef het spannend omdat al die tijd onzeker was of Duivenstein voor of tegen zou stemmen. Hij had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing, waarbij woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard euro moeten afdragen. De stem van Duivenstein was cruciaal voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Tijdens het debat zei Duivenstein dat hij ermee kan leven dat er geen tijdelijke verhuurdersheffing komt. Hij wilde zo'n tijdelijke heffing tot eind 2016. Minister Blok voor Wonen is daartegen, maar hij beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. Daarom komt er in 2016 een fundamentele evaluatie van het woonakkoord. In de Canadese stad Kingston is de bestuurder van een ijskraan op een spectaculaire manier bevrijd nadat hij vast was komen te zitten door brand. In het gebouw waar de kraan naast stond brak na explosies een grote brand uit. Door de vlammenzee kon de kraanmachinist niet meer weg. Uiteindelijk werd hij met een helikopter uit zijn benarde positie bevrijd. De man raakte licht gewond. Epke Zonderland en Marianne Vos zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Voor Zonderland is het de vierde keer. De turner evenaart daarmee het record van Anton Geesink en Art Schenk. Zonderland werd dit jaar wereldkampioen op de rekstok. Voor Marianne Vos is het de derde keer dat ze wint. De wielrenster werd dit jaar voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. Op het Sportgala in Amsterdam zijn de beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Het weer vannacht in het westen en noorden mogelijk regen of motregen. Op andere plaatsen droog, minima rond 4 graden. En overdag in het noorden eerst wat regen, later overwegend droog met soms wat zon.